Katrien Straatman met het NOS Journaal. Meerdere zorgen beleggen in medicijnfabrikanten die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen. Volgens de Volkskrant gaat het om onder meer de zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis en Mensis. Die verzekeraars investeren miljoenen in bedrijven die onder vuur liggen... omdat ze voor sommige medicijnen wel een paar ton per patiënt per jaar vragen. De Boliviaanse president Morales heeft aangekondigd dat hij gratie gaat verlenen aan ruim 2700 gevangenen. Zo wil hij iets doen aan de overvolle gevangenissen. De gevangenen die vrijkomen zijn onder andere terminale zieken, 65-plussers en zwangere vrouwen. Morales benadrukt dat mensen die ernstige misdaden hebben begaan, zoals moord, terrorisme, corruptie en ontvoering, niet in aanmerking komen voor de gratie. De Amerikaanse regering wil zo'n 1300 producten uit China extra gaan belasten met importheffingen. Het is het zoveelste hoofdstuk in de bekoelde handelsrelatie tussen China en de VS. Maandag voerde China importheffingen in op een aantal Amerikaanse producten als reactie op de belasting die president Trump instelde op staal uit China. Met de nieuwe China-tax wil Trump ruim 12 miljard dollar binnenhalen. Onder de ruim 1000 producten zitten onder meer industriële robots en apparatuur voor telecommunicatie. Het toerisme in Nederland is afgelopen jaar met 10% toegenomen. 42 miljoen toeristen hebben vorig jaar één of meerdere nachten doorgebracht in hotels en huisjes. En dat is de sterkste groei sinds 2006. Vooral steeds meer Duitsers komen naar ons land. En ze blijven met gemiddeld 3,5 nacht ook het langst. Het weer, een wisselvallige dag vandaag. Eerst is het bijna overal droog, maar later vanochtend en vanavond vallen er soms buien met onweer, hagel en windstoten. De zon komt nu en dan ook even tevoorschijn en het kan zo'n 15 graden worden. Morgen is het een stuk koeler, maar de buiigheid neemt geleidelijk wel af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad heb je op de 15 van Nijmegen naar Rotterdam...